7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een Nederlandse vrouw uit Rotterdam zit sinds afgelopen vrijdag in een Turkse cel... samen met haar dochtertje van vijf maanden. De vrouw is aangehouden op de luchthaven. Ze wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. De vrouw van 31 was voorzitter van een Koerdische vereniging in Nederland. Volgens Turkije onderhoudt de vereniging banden met de Koerdische terreurbeweging PKK. Medewerkers van het Nederlandse consulaat in Istanbul hebben de vrouw inmiddels bezocht. Het ministerie wacht nu af. Buitenlandse Zaken kan en mag zich niet bemoeien met de rechtsgang in Turkije, al dus een woordvoerder. In Rijswijk zijn twee jongens met een mes gestoken. Een van de twee is ernstig gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil alleen kwijt dat ze tussen de 16 en 18 jaar oud zijn dader is op de vlucht geslagen, maar de politie weet inmiddels wie het is. Waarom hij heeft gestoken is niet duidelijk. Het incident gebeurde in een parkje vlakbij twee middelbare scholen in Rijswijk... een lyceum en een VMBO-school. De politie heeft maandag in de achterbak van een taxi 15 kilo cocaïne gevonden. Twee agenten zagen op een parkeerplaats in Amstelveen een man die zich verdacht gedroeg. Toen hij een taxi instapte, besloten ze die achterna te gaan. Op de A2 zetten de agenten de taxi aan de kant van de weg... en vonden in de kofferbak de drugs met een waarde van een half miljoen euro. De taxichauffeur en zijn klant zijn aangehouden. Alleen de klant zit nog vast. En Natuurmonumenten stopt voorlopig met het kappen van bomen. Uitzondering zijn bomen die vanwege de veiligheid moeten worden gekapt. Aanleiding is de groeiende kritiek op het kapbeleid... door de achterban van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten gaat de komende maanden in gesprek over het kabbeleid. De laatste tijd waren er protesten vanwege de bomenkap. Onder meer vanwege het kappen van 2000 bomen naast de A2... en vanwege de bouw van een nieuw ziekenhuis in Alkmaar. En dan het weer, vanavond en vannacht helder. Aan de grond kans op nachtvorst. Morgen eerst zonnig en koud, maar later op de dag vooral in het noorden en oosten meer wolken. Er staat een frisse wind en het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland beginnen de files nu ook uiteindelijk op te lossen. Het is nog langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen knopende De Hoek en Badhoevedorp 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en knopend Burgerveen 10 minuten ook. Op de A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 minuten. De meeste vertraging op de A10 de ring zuid van Amsterdam. Tussen Afwit Watergraasmeer en Knopen de Nieuwe Meer 7 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is nog dicht. Op de A10 tussen Afwit Volendam en Amsterdam-Hemhavens 5 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen knooppunt Burgerveen en af het Oude Wetering wat vertraging. De rechter reishok is dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen.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 6.9. Dit is ZFM. There's something about you, girl, that makes me sweat. dat ben jouw past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. Oh, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, smoking. Oh, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken.